City Citydijkers met het NOS Journaal. De atoomwaakhond van de Verenigde Naties maakt zich zorgen om het waterpeil van het koelwater... voor de kerncentrale van Zaporizhia in het zuiden van Oekraïne. De reactoren liggen al een tijd stil, maar moeten nog steeds wel gekoeld worden. Sinds de dam in Oekraïne is verwoest... is het waterpeil van het koelwater flink gedaald... maar de atoomwaakhond krijgt uiteenlopende standen door... en wil daarom zelf gaan meten. Het Oekraïense leger zegt drie dorpen in het zuidoosten te hebben heroverd. Het zijn de eerste overwinningen die Oekraïne opeist... sinds de start van het lang verwachte tegenoffensief tegen Rusland. De start van het offensief werd zaterdag officieel bevestigd door president Zelensky. Al had Oekraïne daarvoor al terreinwinst geboekt in het zuiden van het land. In Australië zijn bij een busongeluk zeker tien mensen om het leven gekomen... 25 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. gebracht. Het ongeluk gebeurde in New South Wales in het zuidoosten van Australië. In de bus zaten zo'n 40 mensen die bij een bruiloft vandaan kwamen. Het voertuig sloeg vervolgens op een grote rotonde over de kop. Onduidelijk is nog waardoor. Het zou mistig zijn geweest, maar het is nog niet duidelijk in hoeverre dat een rol heeft gespeeld. De buschauffeur is opgepakt. Het afgelopen jaar zijn er wereldwijd 86 extra gebruiksklare kernwapens bijgekomen. Sinds het einde van de Koude Oorlog, ruim 30 jaar geleden, nam het aantal kernkoppen juist af. Maar die trend lijkt nu gebroken, meldt een Zweeds onderzoeksinstituut. Er zijn in totaal negen landen met kernwapens. Rusland heeft de meeste kernkoppen, gevolgd door de Verenigde Staten. Het weer, nu nog zo'n 17 graden, maar vanochtend warmt het met de zon al snel op. Het wordt opnieuw zomers warm met 27 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. In de middag zijn er ook af en toe wat wolken.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 Give my life, give my life, give my life to be in the book of love. Give my life, give my life, give my life to bounce and When I go, when I go, when I go, come see my spirit fly.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 Let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told.